Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De ramp met vlucht november herdacht... met de nationale herdenking in de Rai in Amsterdam. Dat heeft premier Rutte gezegd na een bijeenkomst voor nabestaanden. Op die bijeenkomst in Nieuwegein kregen de aanwezigen informatie over de afwikkeling van de ramp. Naar nou, is ook bekendgemaakt dat er inmiddels van 283 mensen DNA-materiaal is gevonden. Het toestel had 298 inzittenden. De Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Poroshenko hebben in Wit-Rusland bijna twee uur gesproken over de crisis in Oost-Oekraïne. De uitkomst van het gesprek onder vier ogen is niet bekendgemaakt. Eerder vandaag vergaderden beide landen samen met vertegenwoordigers van Wit-Rusland en de Europese Unie die in het conflict bemiddelen. Groente- en fruittelers die hun overtollige producten aan voedselbanken geven... worden extra gecompenseerd door de Europese Unie. Ze krijgen dan ook de kosten voor distributie en sortering vergoed. Staatssecretaris Dijksma heeft details bekendgemaakt over de compensatieregeling voor telers die worden getroffen door de boycott uit Rusland. Die regeling gaat morgen in. De Franse president Hollande heeft een nieuwe ministersploeg gepresenteerd. De hele ploeg was ontslagen nadat de minister van Economische Zaken zich onmogelijk had gemaakt met kritiek op het economische beleid van de regering. Zijn post wordt overgenomen door de 36-jarige Emmanuel Macron, een vertrouweling van Hollande. In de nieuwe ploeg zitten ook een nieuwe minister van Onderwijs en van Cultuur. Op een begraafplaats in Almere zijn vanmiddag graven geschonden. De daders hebben spullen meegenomen en vernield, onder meer van kindergraven. Zondag werden er al 40 tot 60 graven geschonden op de begraafplaats. Uitvaartorganisaties hebben aangifte gedaan en nabestaanden op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Het weer vannacht is het overal droog en klaart het op. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen overdag ook droog, veel zon, dan wordt het zo'n 21 graden.